Dorf, Emanuelson en Van Bommel. Het weer, eerst nog wat sluierbewolking, daarna overal zonnig en warm, ongeveer 25 graden. In de middag kans op een onweersbui. Dit, dit is Wijnand Zwaan van de ANB. E er staan op dit moment geen files.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 Veel vluchtelingen, onder wie ook vrouwen en kinderen, sprongen in zee. De kustwacht heeft er al tientallen uit het water gehaald. Het schip was op weg naar Malta, maar werd door de Maltese kustwacht naar Lampedusa begeleid. Veel Noord-Afrikanen proberen via Lampedusa Europa binnen te komen. Vandaag arriveerde daar nog een boot met 800 vluchtelingen. De bomaanslag vorige week in Marrakesh is niet het werk van Al-Qaeda in Noord-Afrika. Dat zegt de terreurorganisatie in een verklaring. De hoofdverdachte van de aanslag op een café heeft volgens de politie banden met de terreurorganisatie, maar Al-Qaeda ontkent elke betrokkenheid. Door de bomaanslag vorige week kwamen 17 mensen om het leven. In Tunis is de avondklok voorbij. De interimregering stelde die gisteren in om een eind te maken aan de protesten in de Tunesische hoofdstad. De betogers eisen het vertrek van de interimregering die aantrad na het vertrek van Ben Ali. demonstranten zijn bang dat de overgangsregering niet van plan is om op korte termijn democratische hervormingen door te voeren. In Heerlen zijn 40 mensen uit voorzorg geëvacueerd nadat er brand was uitgebroken in een leegstaand café. Rond 6 uur werd de brand gemeld. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar omliggende panden. Over de oorzaak van de brand in Heerlen is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Almere is gisteravond een dode gevallen. De politie kreeg rond 9 uur een melding van een burenruzie. In huis vond de politie een gewonde man en een van hen is op weg naar het ziekenhuis overleden. De politie heeft een verdachte van de steekpartij aangehouden. Het weer, eerst nog wat sluierbewolking, maar daarna overal zonnig en warm en een graad of 25. In de middag kans op een onweersbui. Dit was het NOS. E. Dit is Wijnand Zwaan van de ANUB. E